7 uur. Jobboots met het NOS Journaal. Het spant erom of de AK-partij van president Erdogan opnieuw een absolute meerderheid haalt in het Turkse parlement. Nu zo'n 90% van de stemmen is geteld, haalt de AK-partij rond de 50%. In elk geval boekt de partij een flinke winst ten opzichte van de parlementsverkiezingen in juni. Toen verloor de AK-partij na 12 jaar de absolute meerderheid en kwam uit op 40% van de stemmen. Vervolgens lukte het de AK-partij niet om een coalitie te vormen. Daarom werden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De belangrijkste oppositiepartij, CAP, staat nu op ruim 20% van de stemmen. Ook lijkt het erop dat de Koerdische partij HDP opnieuw de kiesdrempel gaat halen. In Boekarest is een stille tocht gehouden voor de slachtoffers van de brand in de discotheek afgelopen vrijdag. Aan de tocht in het centrum van de Roemeense hoofdstad namen duizenden mensen deel. Bij het drama in de nachtclub kwamen 29 mensen om het leven. In totaal raakten 140 mensen gewond. Zo'n 90 van hen zijn er slecht aan toe. In de nachtclub in Boekarest brak brand uit tijdens een concert van een rockband. Dat gebeurde nadat vuurwerk op het podium was afgestoken. Het Russische passagiersvliegtuig dat gisteren in de Sinaï-woestijn neerstortte... is in de lucht al in tweeën gebroken. Dat zegt een Russische luchtvaartdeskundige na een eerste onderzoek van de wrakstukken. Hij vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Dat het toestel in tweeën is gebroken was al meteen bekend. Dat het in de lucht zou zijn gebeurd is nieuw. De Airbus stortte gisteren door nog onbekende oorzaak neer... kort nadat het uit de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh was vertrokken. Alle 224 inzittenden kwamen om het leven. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist. Het verkeer zal er vanavond en ook vannacht op steeds meer plaatsen mee te maken krijgen. Het zicht is dan op sommige plaatsen minder dan 200 meter. Het verkeer zal ook morgenochtend tijdens de spits hinder hebben van de mist, verwacht het KNMI. Het weer vanavond en ook vannacht dus in het hele land nevelig en kans op mistbanken. De temperatuur daalt vannacht tot 4 a 8 graden.